11 uur. moet met het RWS Journaal. De transportsector wil bij extreme weersomstandigheden... zoals gisteren voortaan direct door Rijkswaterstaat op de hoogte worden gebracht... van gevaarlijke plekken op de weg. Transport en Logistiek Nederland reageert daarmee... op de aankondiging van minister van Nieuwenhuizen... dat ze met de transportbranche in gesprek wil. Ze wil vooral weten waarom gisteren zoveel vrachtwagens de weg op gingen... ondanks de waarschuwingen van de overheid. TLN wijst de suggestie van de hand dat truckers door hun werkgever onder druk zijn gezet. In Duitsland zijn er totaal acht doden gevallen door de zware westerstorm van gisteren. Gisteravond bezweken nog eens twee mannen in de oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt aan hun verwondingen. Een man was van het dak van zijn huis gevallen toen hij reparatiewerkzaamheden uitvoerde. De andere was door een omvallende boom geraakt. In Nederland kwamen twee mensen om het leven. Een Nederlandse vrouw van 31 is omgekomen bij een lawineongeluk in Zwitserland. Ze was in het zuidwesten van het land met een andere Nederlander aan het skiën. Volgens Zwitserse media waren ze buiten de piste gegaan. Een andere groep skiers vond de twee onder de sneeuw. Het Nederlandse duo is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht... waar de vrouw overleed. De man van 27 is licht gewond geraakt. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft met de Franse president Macron gesproken over een brug die Groot-Brittannië met Frankrijk zou moeten verbinden. Johnson vindt het belachelijk dat de twee landen nu slechts verbonden zijn met een ondergrondse spoortunnel. Volgens ingewijden reageerde Macron, die nu in Groot-Brittannië is, positief op het voorstel. In 1981 hebben de twee landen ook al eens gesproken over de bouw van een kanaalbrug, maar die gesprekken liepen toen op niets uit. Het weer nog verspreid over het land vallen nog enkele buien... met kans op onweer, hagel en sneeuw. Tussendoor schijnt soms de zon en bij matige wind wordt het 4 tot 5 graden. Ook in het weekend is het vrij onbestendig met nu en dan winterse buien. Aan de temperatuur verandert niet veel.